NOS nieuws van 8 uur. Gert met het NOS journaal. In de voorstad van Parijs zijn voor de vijfde nacht op rij ongeregeldheden geweest... na de dood van een arrestant. De 24-jarige man overleed volgens zijn familie door politiegeweld... maar het Franse OM zegt dat uit de lijkschouwing blijkt dat hij een ernstige infectie had. In Beaumont-sur-Oise en buurgemeenten waren overdag demonstraties. S'nachts werden vernielingen aangericht en werden auto's en gebouwen in brand gestoken. Gisternacht werd de politie bestookt met zelfgemaakte granaten en hagelschoten. Vier agenten raakten gewond. Tien mensen werden opgepakt. In Turkije is de rechterhand van de islamitische geestelijke Fethullah Gulen opgepakt. De man zou twee dagen voor de mislukte staatsgreep van vorige week in Turkije zijn aangekomen. Gulen zelf woont sinds 1999 in de VS. Hij wordt door president Erdogan gezien als het brein achter de koepoging. poging Turkije heeft de VS gevraagd om zijn uitlevering, maar Gulen zegt dat hij niets te maken heeft met de mislukte staatsgreep en heeft de VS gevraagd het verzoek af te wijzen. Eerder werd bekend dat een neef van Gulen is gearresteerd in de stad Erzurum. Afghanistan heeft een dag van nationale afgekondigd na de zware dubbele aanslag van gisteren. In de hoofdstad Kabul bliezen twee zaars zich op bij demonstratie. 80 mensen om het leven. Er zijn meer dan 200 gewonden. De terreurgroep IS heeft de verantwoordelijkheid voor slagen opgeëist. Het is voordat dat gebeurt na een aanslag in de Afghaanse hoofdstad. In Miami heeft Hillary Clinton officieel haar running mate gepresenteerd. Tim Kaine hield er zijn eerste speech als de beoogd vicepresident voor de Democraten. Een bouwer van bruggen in plaats van muren, noemde Clinton hem. Ze introduceerde haar running mate als een progressieveling die graag dingen voor elkaar krijgt. Als een van zijn successen noemde ze zijn verzet tegen de wapenlobby in de Verenigde Staten. Het weer vanochtend lossen nevel- en wolkenvelden op. Daarna overal geregeld zon en vrijwel droog met weinig wind. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het binnenland. Vanaf morgen 22 tot 26 graden en ook geregeld zon.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 It was there I found beside the Alamo, enchantment strange as the blue up above that moonlit path that only she would know. Still hears my broken song of love. Moon in all your splendor knows only my heart. Call back my rose, rose of sand and tone. Lips so sweet and tender, like petals falling apart. Speak once again of my love, my own empty words I know still live in my heart all alone. For that moonlit path beside the Alamo and rose my rose of San Antone. sweet and tender, like petals falling apart. Speak once again of my love, my own broken song. Empty words I know still live in my heart all alone. For that moonlit path beside the Alamo and rose, my rose of San Antonio. De komkommertijd is aangebroken. Iedereen is met vakantie en geniet van de zon. Dat betekent minder luisteraars, maar voor hen die wel luisteren draai ik zomers getinte klanken. South Mountain toert momenteel door Europa en het nieuwe album Kicken and Swinging toert mee. Tijdens hun optredens is dit album te koop. Ik laat je alvast meegenieten. De formatie opende met San Antonio Rose. In Jacket X horen we Steve Petico in de hoofdrol op gitaar. Vokaal is hij te horen in de Merle Haggard song Mama Tried. Veel luistergenoegen. country. to know what lay in store. Despite all my Sunday learning, towards the bat I kept on turning, till mama couldn't hold me anymore. And I've 21 in prison, doing life without parole. No one could steer me right, but mama tried, mama tried, mama tried to raise me better. But her pleading I denied, that leaves only me to blame, cause mama tried. though. She tried so very hard to fill his shoes. Working hours without rest, wanted me to have the best. She tried to raise me right, but I refused.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 mamá no puedo con ella. Muchacha, si tú no puedes con esa mucra de agua. Muchacha, si tú no puedes, ¿por qué no llamas a Pedro? Mamá, no puedo con ella. No puedo con ella. Mamá, no que me ayudó, pa' que me hiciste llamarlo. La mucura está en el suelo y mamá no puedo con ella. se la llevo en la cabeza y mamá no puedo con ella. La mucura está en el suelo y mamá no puedo con ella. Me la llevo en la cabeza y mamá no puedo. suelo y mamá. Als ik de country uit Texas hoor, associeer ik dit vaak met de zon. Op de een of andere manier is het voor mij vrolijkmakend. Hopelijk geldt dit ook voor jou. Mariana Price doet haar best hoppin' in Joplin. van deze week. Good Hearted Woman is geïnspireerd op Tina Turner, die in 1997 zelf ook een uitvoering van de song uitbracht. Willie en Waylon schreven het toen ze in 1969 in een motel in Texas een advertentie lazen over Ike en Tina Turner. Ze schreven het nummer terwijl de vrouw van Nelson, Connie Koepke, het op papier zette. In 1976 scoorde ze er een nummer 1 hit mee. De soloversie van Whalen reikte in 1971 tot de derde plaats. Crossroads, nummer 1 country hit. Well, a long time forgotten, our dreams I just fell by the way. And the good life he promised ain't what she's living today. But she never complains of the bad times or the bad things he's done for. She just talks about the good times they've had and all the good times to come. She's a good-hearted woman in love with a good-time man. And she loves him in spite of his ways that she don't understand. Through teardrops and laughter, they're gonna pass through this world hand in hand. good time. the nightlife, the bright lights, and it's good time friends. And when the party's all over, she'll welcome him back home again. Oh no, she don't understand him, but she does the best that she can. and laughter. They're gonna pass through this world hand in hand. This good-hearted woman in love with a good time man. She's a good-hearted woman in love with a good time man. She loves him in spite of his ways that she don't understand. And through teardrops and laughter, they're gonna pass through this world hand in hand. started woman in love was a good time to me. Hey. Voor honky tonk songs moet je in Texas zijn. Paulina Reeves. Bartender, won't you pour me a very strong drink? Just keep it coming till I don't have to think. take to each sad song that old jukebox. De country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Een vast onderdeel in dit programma vormt een drietal songs uit eigen land. Ook deze week houden we het bij vrolijke klanken. Spex Hildebrand horen we met zijn eigen compositie La Villa Latino. Vervolgens verrast Captain Gumbo met hun versie van Colinda.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 Moi j'aime cousin, moi j'aime cousine, moi j'aime le la cuisine. Samedi au soir j'ai couru le bar, me comme un cochon. dimanche matin, je suis toute manière malade. Passez-moi le verre limonade. Le verre est pris, verre est pris, mon pinet pas couvrir. Samedi au soir, les coréos passent sous les comme Dimanche matin, il y a toute manière malade. Passez-lui les verres à limonade. boama vjere tu zakoparjan Sam dio svaži korio vali su lekom u koš Dimanche matin, je toute manière malade Passez-moi la verre à limonade heerlijke shuffle uit Texas, Wiley and the Wild West stoppen alle leed in één enkele song. Heartaches, Tears and Misery. Of in het Nederlands, hoofdpijn, tranen en leed. Toch klinkt het best vrolijk. A heartache, tears... to shame. I ain't the man I used to be, and I got you to blame. Well, you set me up just to knock me down. Well, it's time to find. kick around. I Want To Be A Cowboy Sweetheart is oorspronkelijk van Patsy Montana. Cindy Lauper krijgt hulp van Jewel. Samen weten ze er wel raad mee. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. cow God. Notting Hill Billies was een countryband opgericht door Mark Knopfler, die toen de tijd nog lid was van Dire Straits. Hij startte de band met Brandon Crooker, Steve Phillips en zijn bandlid Guy Fletcher in 1990. Ze hebben in 1990 het enige album gemaakt onder de naam Missing, Presumed, Having a Good Time. En daarop terug te vinden is Will You Miss Me. Susanna van Tessel vindt dat het sluitingstijd is. Ik stel closing time nog even uit, want zo dadelijk ga ik nog even door met een uur vrolijke en zomerse klanken.